maar het plastic zak. Hangend in de boom. Aan een dode tak. In het vaarpakje. daar lag hij op een dag. En daarvoor in de boom. Er is een plastic zak. Vrij als een vogel. Maar ik ben niet van plastic. En ik ben niet hol. Met wel 120 ton. Gedachten zit ik vol. gaat hij op en neer? Of gaat hij over In een orkaan. En wanneer hij het leven stopt, wordt hij gerecycleerd. Dan ontfermt zich de plastic god wil zijn plastieke Maar ik ben niet van plastiek en ik ben niet hoor. Met wel 120 ton gedachten zit ik vol. Voor de bochten is zijn baan zoals die van een vlieg. Wanneer hij vliegt voorbij het raam van mijn sombere kantoor. Al mijn gedachten die vergaan in het lege niets van zijn doorzichtige bestaan op onze tochten geplaneerd. Maar ik ben niet van plastic en ik ben niet hol. Met wel 120 ton gedachten zit ik vol.